Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Mikhail Gorbachev is overleden. Hij was de laatste leider van de Sovjet-Unie tussen 1985 en 1991. Hij probeerde wat veranderingen door te voeren binnen de strenge communistische partij. En dat leidde tot het einde van de Koude Oorlog. Daar kreeg hij een Nobelprijs voor. Maar uiteindelijk zorgden de veranderingen er ook voor dat de Sovjet-Unie uit elkaar viel. Na zijn politieke carrière bleef hij zich inzetten voor een goede relatie tussen Rusland en het Westen. En hij dook op in een bijzondere reclame van Pizza Hut, waarin Russen hem bedanken. Sometimes nothing brings people together like a nice hot pizza. Volgens Russische staatsmedia overleed hij vanavond in een ziekenhuis in Moskou. Gorbachev was 91 jaar oud. Als het aan de gemeente Tubbergen ligt, is er straks in het asielhotel plek voor maximaal 150 asielzoekers. Ook willen ze geen tenten of woonunits op een plein naast het hotel... of dat de periode dat de asielzoekers er zitten telkens wordt verlengd. Dat zijn punten die uit de gemeenteraad komen. Morgen praten zij met de staatssecretaris van Asiel. Die wees eerder deze maand het hotel aan als plek waar asielzoekers opgevangen kunnen worden. Pakistan kan 130 miljoen dollar noodsteun krijgen van de VN. Al de hele zomer zijn er verwoestende overstromingen in Pakistan. Meer dan 1100 mensen zijn dood en een miljoen huizen zijn vernield. Het geld van de VN is voor voedselpakketten en hulp voor mensen die dakloos zijn geraakt. Na het eerste gesprek geskipt te hebben... gaan boerenorganisaties morgen toch praten met stikstofbemiddelaar Johan Remkes en het kabinet. Ze hebben zelf ideeën aangedragen om het tijdens de gesprekken over te hebben. Die staan nu ook op de agenda, zoals de deadline van 2030. Het jaar waarin de uitstoot van stikstof gehalveerd moet zijn.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 find a love like mine the way I'm getting down and dirty, baby. Now you're crying on my phone. You should have done that months ago. And now it's time for me to get, get, get, getting, getting down and dirty, baby.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 We got the whole world locked down. No, no, you don't stop. You won't stop. Can't stop. You ride or die. That's why I put it down for the West Side. Oh no. We were still in 40s out the liquor store.